Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer stemt vanmiddag over het pensioenplan van NSC. Er komt een nieuw stelsel. De partij vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of ze daarin meegaan... of dat ze de oude regels willen houden. Minister van Sociale Zaken Van Heijem is tegen het plan van zijn eigen partij. En of het erdoor komt is nog maar de vraag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson. Het hangt af van Denk en die partij houdt het nog even spannend. Het is echt nog onbekend wat ze gaan zeggen. Als zij voor het voorstel zijn, dan zijn er 78 stemmen voor. Nou, dan is er dus een meerderheid. Maar als ze er tegen zijn, ja, dan hangt het eigenlijk op 75, de helft van de Kamer. En dan kan het ook nog spannend worden, bijvoorbeeld met een hoofdelijke stemming. Dus het blijft hoe dan ook een spannende dag. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen moet het ook nog door de Eerste Kamer... en daar lijkt geen meerderheid te zijn voor het pensioenplan. Scholen moeten vanaf komend schooljaar zelf uitzoeken hoe hun kantine gezonder kan. Volgens Trouw gaat het voedingscentrum flink bezuinigen op het landelijk project De Gezonde Schoolkantine. Dat is bedoeld om scholen individueel advies te geven en te begeleiden. Maar er wordt nu een algemeen online informatiepakket. Ruim 1200 middelbare en mbo-scholen die meedoen... moeten daar zelf mee aan de slag. En de Britse William Goodge heeft een nieuw record te pakken. In 35 dagen liep hij van de westkust naar de oostkust in Australië. De afstand tussen Perth en Sydney is zo'n 3800 kilometer... waardoor Goodge iedere dag meer dan 100 kilometer liep. Onderweg verloor hij zijn teennagels en kreeg hij last van hallucinaties. De Brit wilde met zijn actie geld inzamelen voor kankerpatiënten. En Sesamstraat is gered. In Nederland werden er al even geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. En in de VS leek het ook einde oefening. De omroep die het programma maakt krijgt minder geld van de regering van president Trump. En dus is Netflix in dat gat gesprongen. De streamingdienst maakt het bekend met een filmpje van Cookie Monster die het logo opeet. Wow. Alle oude en ook nieuwe afleveringen van de Amerikaanse Sesamstraat zijn binnenkort te zien op Netflix dan krijg je het weer nog opnieuw een prima lentedag met veel zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft wel droog... bij maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In Noord-Holland staat het nog vast op de A10, de ring noord richting Utrecht. Bij afrit Amsterdam Centrum 5 minuten vertraging. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan kun je bij Amstelveen Stadshart 10 minuten extra reistijd rekenen. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer zo'n 5 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar doe je er tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 minuten langer over.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 Laat je meevoeren door de melodieën en de verhalen die ze vertellen. In een wereld waar muziek en natuur samenkomen, begon ons verhaal met twee stemmen die elkaar ontmoeten in een prachtig duet. Emma Heesters en Roxy Dekker zongen Flowers. Terwijl we verder reizen horen we de nostalgische klanken van Dana Winner en Steve Hofmeijer met Vroeger bracht je bloemen. Louis en Gunter Neefs nodigen ons uit om samen te genieten van Laat ons een bloem. Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. Je hakt en je poort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven. Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. Zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door stalen gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid ik het huis binnenkom na een dag van hard werk. Ik weet het nog goed, die eindeloze nachten. En jij die niet kon wachten. Als de liefde over is, zeg het mij. Zeg me wat je nu voelt en wat je bedoelt. weggegooid en hun letters verstrooid. vaarwel bracht je bloemen. Scott McKenzie San Francisco en de Rolling Stones' Dead Flowers voegen een vleugje avontuur toe. Terwijl de Foundations ons laten dromen van een ideale wereld met Build Me a Buttercup. Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. My Flowers Now herinnert ons eraan om de schoonheid van het leven te waarderen. Terwijl Kylie Minogue met Flower ons laat dansen op de ritmes van de liefde. Nancy Sinatra's Flowers in the Rain roept beelden op van een verloren liefde, waarbij de regen als een metafoor voor verdriet fungeert. Bring my flowers now while I'm living. need your love when I'm gone. Don't spend time, tears, and money on my own breathless body. If your heart is in them flowers, bring them home. All the miles cast a long shadow. I take a couple back if I could. I'd have learned to play guitar. Tell my daddy more I loved him. But I believe, for the most part, I have done good. There's always sunrise and rainbows frozen babies and the little things I cherish on my way. Even though one day they'll bury me and Jesse Ray, I just know we're gonna ride again someday. I bring my flowers now while I'm living. Won't need your love when I'm gone. Don't spend time, tears, or money on my own breathless body. Well, if your heart is in them flowers, I bring them on. The days are long, but the years are lightning. They're bright, and they will never strike again. I wish I'd been a better friend, a better daughter to my mother. There's no going back when your back's against the wind. So if you've got love, uh, then you're sitting on a gold mine. And you can't take it with you when you go. So don't wait, help your sister. Forgive your brother and your neighbor. We all think we've got the time until we by flowers now while I'm living. I won't need your love when I'm gone. Don't spend time, tears, or money on my own breathless body. If your heart is in them flowers, bring them home. If your heart is in them flowers, I bring them home. Bij deze Nederlandstalige liedjes voelen we de warmte van thuis. Guus Meeuwis, Bloemen en Dana Winners, de mooiste bloemen stralen de eenvoud en schoonheid uit van ons dagelijks leven. Terwijl Tourmalijn ons herinnert aan de kracht van onze roots met bloemen. Bloemen bloeien langs de weg waarop ik langzaam slenter in de verte ligt jouw huis, ik zie je fiets, je bent er. Ik loop hier elke dag, het is een klein kwartiertje om. Toch hoop ik op een lach, dat ik je tegenkom. Je weet niet zeker wie ik ben, maar ik vergeet je niet. Je loopt me altijd strak voorbij zonder dat je mijn hand ziet. Ik loop hier elke dag. De zomer is al om, toch hoop ik op een dag dat ik je tegenkom. Daar ja, op de weg, ik ben de allergrootste. Omdat mijn liefde mij nog niet tot aan je voordeur Ik loop hier elke dag en drie kwart jaar is om. Toch hoop ik op een lach dat ik je tegenkom. Sneeuw valt langzaam op de weg maar koude. Zonder nog dat jij het weet, worden we samen ouder. Ik loop hier elke dag, het jaar is bijna om. Ik hoop nog op een dag, dat ik je tegenkom. Da da da da da da da da da Bloemen bloeien in de berm waarin we samen rusten. Het is niet zo lang geleden dat ik je lippen kuste. Ik liep hier elke dag, ik weet nu waarom. De lach op jouw gezicht, die ik daar tegenkom. Dat ja, da even ruzie krijgen. Luister nou een ogenblik naar mij. Laten we vandaag opnieuw beginnen. Draai je kwaaie kop niet langer om. Iedereen moet iedereen beminnen. Accepteer dat anders ben je dom. zitten maar te wachten. Mensen hunkeren zo naar elkaar. In je ogen lees ik je gedachten. maar blijft toch dat liefdevol gebaar? Al te lang ben ik jou maar vergeten. Zelden blijft de een de ander trouw. Maar ik maak zo zin met mijn geweten deze mooie bloemen zijn voor jou. Bloemen, bloemen, al die mooie bloemen zijn voor jou. Bloemen, bloemen, om te zeggen dat ik van je jong was tegen mij. De mooiste bloem Ed Sheerans vertolkt Supermarkt Flowers en dat raakt ons diep met zijn boodschap over verlies en herinnering. Laurent Voulzy's Le Pouvoir de Fleur viert de kracht van bloemen in ons leven, terwijl Ward Thomas ons uitnodigt om na te denken over de betekenis van liefde met Guilty Flowers. I took the supermarket flowers from the windowsill I threw the day old tea from the cup Packed up the photo album Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the get well soon cars and stuffed animals Pulled the old ginger beer down the sink Dad always told me don't you cry when you're down But mom there's a tear every time that I blink Oh I'm in pieces it's tearing me up But I know a heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You were an angel in the shape of my mom fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say, Hallelujah, you're home. I Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up Folded your nightgowns neatly in a case John said he'd drive then put his hand on my cheek And wiped a tear from the side of my face Now I hope that I see the world as you did Cause I know a life with love is a life that's been lived So I'll sing hallelujah shape my got to see the person I have become Spread your wings and I know that when God took you back He said hallelujah, you're home Veel muziek en weinig woorden Triple Play, Kees de Haan pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer tout changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corps. Triple Play. Triple Play. Triple Play. Two years to the day. Straight up, an instant connection. You broke her heart for me, and I let you. History is telling me I'm gonna be walking in her shoes. You let her down for me, now it's my turn. different. There were signs in your eyes, wonder why I kept mine closed. Another notch on your bedpost. Where Have All The Flowers Gone stelt ons vragen over de vergankelijkheid van het leven.